Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS De winkelpanden van het failliete ketens. Volgens een van de curatoren willen die partijen elk meer dan 10 vestigingen overnemen. Mocht dit doorgaan, dan betekent dat geen doorstart van de kijkshop. De vestigingen gaan dan verder onder de formule van de nieuwe eigenaar. Wat dit voor gevolgen heeft voor het ontslagen personeel is niet duidelijk. Kijkshop ging ruim twee weken geleden failliet. Daardoor verloren zo'n 400 werknemers hun baan. De schipper die eind 2016 tegen een stuw bij graven aanvoer en veel schade veroorzaakte, krijgt, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, een boete van 1400 euro. Dat is een transactievoorstel dat de man is gedaan. Als hij akkoord gaat, is daarmee de zaak afgedaan. Het OM verwijt de schipper dat hij geen contact heeft opgenomen met de sluismeester om zijn komst aan te kondigen. Door de aanvaring raakte de stuw zwaar beschadigd en zakte het waterpeil fors. Het duurde weken voordat het Maas-Waalkanaal weer bevaarbaar was. Het internationaal strafhof doet voorbereidend onderzoek naar de Filipijnen en Venezuela. Het hof bekijkt of er genoeg aanknopingspunten zijn om officiële onderzoeken te beginnen. In de Filipijnen zijn sinds president Duterte aan de macht is in de strijd tegen de drugshandel duizenden mensen omgekomen. Voor Venezuela onderzoekt het strafhof mogelijke misdaden door de partij van president Maduro. Bij demonstraties zouden ordentroepen geregeld excessief geweld hebben gebruikt. Slechts elf Nederlandse sporters zijn aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De andere 22 deelnemers van Team NL gaan niet mee naar het Olympisch Stadion, omdat ze de eerste dagen na de opening al in actie komen. Chef de mission Jeroen Bel heeft er begrip voor. De sport gaat voor, zegt hij. Schaatser Jan Smekens draagt de Nederlandse vlag tijdens de openingsceremonie. Het weer vanmiddag breekt de zon vaker door, vooral in het binnenland. Het wordt plus 1 graad langs de oostgrens en zo'n 4 graden aan zee.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 Veel plezier, komende uur. skin. yeah. So if you're looking for a lover, oh, yeah. don't judge a book by its cover. Oh, yeah. She may be fine on the outside, but so untrue on the inside. Jullie is only skin deep en dat waren de Temptations. En had ik nou gezegd dat je meteen moet beginnen? Nee toch? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst even afkondigen wat we hebben gehoord. Beauty is Only Skin Deep van The Temptations. Van The Very Best of The Temptations. En daarvoor hoorden we Breakaway van Tracy Ullman. En dat kwam dan uit 1983. The Temptations trouwens uit 1966. En dat was een compositie van Norman Whitfield en Eddie Holland. En je hoorde net al uh, Kokomo met Asia Minor. En dat kennen we allemaal natuurlijk nog wel van vroeger. Van eh, Joost de Draaier. Hier is hij. Dat was dus de tune van eh, Joost Dendraer van vroeger op Radio Veronica... door uh, Kokomo Asia Minor. Ehm, ook van vroeger, maar ook nog van nu, Peter Koelewijn. En het gaat over Robbie. Als hij wil komen tenminste, dan gaat hij. Komt hij. wat een lange tijd. We hebben samen veel gewonnen. En nou zijn we samen alles kwijt. Oh. ging over eh, Rob Oud, Robbie, met eh, Peter Koelewijn uit 1974. Jawel, dan gaan we naar een top 100 hit uit het jaar 1976. Hier is Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. top 100 zit uit 1976. En dit, eh, dit was de groep Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. De volgende artieste was 14 jaar toen ze haar debuutsingeltje opnam in 1961. Nee, jij niet Hans. Ehm, <laughs> alsjeblieft. Maar goed, ehm, uh, <laughs> dat was Helen Shapiro in de Abbey Road Studios. Ook dat nog natuurlijk. 14 jaar, 1961 en twee jaar later was haar commerciële succes was alweer helemaal over. Maar het debuutsingeltje was meteen een succes. Don't Treat Me Like a Child. tien jaar was op dat moment Don't Treat Me Like a Child. En dat was Helen Shapiro. En dan zijn we toe aan eh, twee tracks van het album Let It Be. En dan hebben we het natuurlijk over The Beatles. En eh, de tracks dat zijn Across the Universe en I Me Mine. rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. across the universe Floats me under like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they weer twee tracks van het album eh, Let It Be Across the Universe. Geschreven door John Lennon. En I Me Mine van George Harrison. Volgende week eh, doen we er vier. Want twee van de tracks die we gaan draaien duren nog niet eens een minuut. Dig It duurt 50 seconden. En Maggie May 40 seconden. Daar doen we gewoon Let It Be en I've Got A Feeling bij. Volgende week dus. Nu gaan we luisteren naar Sam Cooke. Everybody loves to cha-cha-cha. Everybody loves to cha cha cha. Mm. Little children like to cha cha cha. They like to cha cha cha. They like to cha cha cha. Ooh, everybody likes to cha cha cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. She said she couldn't do the cha cha cha. She said she couldn't do the cha cha cha. She couldn't, no, she couldn't cha cha cha. Ooh, my baby couldn't do the cha cha cha. I told her not to worry. They'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. For Every song they played was the cha cha cha. Every song they played was the cha cha cha. Tom Dooley, T for two, cha cha cha. Ooh, every number was the cha cha cha. I told her not to worry. There's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. I taught her one, two, ooh, one, two, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, right, right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha cha cha. We kept on dancing, and was I surprised? For you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me baby loves to do the cha cha cha. Ooh, she loves to do the cha cha cha. She likes her. Ooh, she likes the cha cha cha. Ooh, everybody likes the cha cha cha. They do it one two. All right, one two. And up now. All right, back now. All right, baby, let's cross now. Mm, and turn now. Uit 1959, Sam Cooke and Everybody Loves to Cha-Cha-Cha. En hij schreef het zelf. Eh, de volgende artiest is Marvin Gaye. We gaan luisteren naar de titelsong van zijn LP What's Going On. En dat hele album ging over eh, de oorlog in Vietnam... of over de gevolgen daarvan voor de mensen en hun families. What's Going On, Marvin Gaye. song van de LP What's Going On. En dat was Marvin Gaye uit 1971. En dan gaan we nu luisteren naar drie nummers uit de Nederpop Top 100... over de periode 1965 tot en met 1980. We horen nummer 91, nummer 90 en 89. En als je ze gehoord hebt, dan vertel ik waar je naar geluisterd hebt. Veel plezier. the music that you hear. The shell, you shout, you just like. uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Op nummer 91 hoorden we The Show van de Man's Band. Op 90 Guitar King van Hank the Knife and the Jets. En op 89 Earth and Fire en Love of Life. En volgende week weer drie. We gaan weer even terug eh, naar het jaar 1968. In het eerste uur hadden we vijf nieuwe binnenkomers uit dat jaar. En vandaag in het tweede uur spelen we lekker Mighty Queen van Manfred Mann. joy. Zoals al eerder vermeld uit 1968, The Mighty Queen van for Man, geschreven door Bob Dylan. Een top 100 is uit 1984. Dat was George Michael en Careless Whisper. We hebben nog even ruimte voor wat eh, instrumentaal... totdat we ermee eh, klaar zijn voor vandaag. En het instrumentale gedeelte komt van Phil Upchurch. You Can't Sit Down. Dat was de laatste van deze uitzending. Fill up church and you can't sit down. En die hebben we natuurlijk ook in een vocale versie van de Bristols. Dit was het weer. Matchbox voor deze 8 februari. De komende twee uur zijn voor Hans en Ro. En eh, die gaan er wat leuks van maken, toch jongens? Toch wel, hè? Ja. Eh, nou, dat is ook in ieder geval eh, afgesproken weer.